4 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad steunt zoals verwacht burgemeester Abu Taleb voor een derde termijn. Zijn huidige termijn als burgemeester loopt begin volgend jaar af. Gisteravond besloot de raad hem voor te dragen voor een herbenoeming. Hoeveel stemmen Abu Talib kreeg is geheim... maar de grootste partij van de stad Leefbaar Rotterdam... zei eerder tegen een volgende termijn te zijn... als burgers geen inspraak zouden hebben. Amerikaanse douane heeft een lading onderschept van bijna 12 ton producten van menselijk haar. Dat meldt de Britse krant The Guardian. De lading bestaat onder meer uit verpakte vlechten en heeft een geschatte waarde van ruim 700.000 euro. Vermoedelijk zijn de vlechten gemaakt door Oeigoeren in strafkampen in Xinjiang, in het westen van China. De productie van deze goederen vormt een ernstige schending van de mensenrechten, zegt een woordvoerder van de Amerikaanse douane. Er zijn de afgelopen jaren ook berichten geweest over populaire kleding of sportartikelen die in Chinese strafkampen worden gemaakt. In een aantal steden zijn protestacties geweest van boeren tegen plannen van het kabinet om eiwitrijk veevoer te verbieden. De eh, Tweede Kamer stemt daar vannacht over. Actievoerders kwamen onder meer naar Den Haag, Groningen en Leeuwarden. In Den Haag zijn vrachtwagens van Defensie ingezet om delen van het centrum af te sluiten. Boerenorganisatie Agractie heeft opgeroepen om de komende dag op het Malieveld te protesteren. Het protest gaat over plannen om de uitstoot van stikstof terug te dringen door minder eiwit toe te staan in veevoer. Volgens actievoerders gaat dat ten koste van de gezondheid van de dieren. Het weer vrijwel droog met afwisselend wolkenvelden en opklaringen.